Hiermee overtreedt Iran de afspraken uit de atoomdeal uit 2015. In ruil voor minder economische sancties beperkt het land de nucleaire activiteiten... Maar omdat Amerika uit deze deal stapte... acht Iran zich er niet meer aan gebonden. De VS heeft meteen extra sancties opgelegd... onder andere aan zonen en de stafchef van Ayatollah Khamenei. Ton Heerts is door de gemeenteraad van Apeldoorn voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente. Heerts is nu nog voorzitter van de MBO-raad. Daarvoor was hij onder meer FNV-voorzitter en Tweede Kamerlid voor de PvdA. Heerts volgt John Berends op, die in februari aan de slag ging als commissaris van de Koning in Gelderland. Tientallen boeren hebben afgelopen avond met trekkers geprotesteerd... bij het politiebureau in het Groningse Zuidhoorn... tegen de arrestatie van een boer uit de buurt. De boer werd eerder vandaag door de politie aangehouden... omdat hij twee rechercheurs had vastgehouden in zijn huis. Het onderzoek van de politie heeft mogelijk te maken met het incident... tijdens het boerenprotest in Groningen... waarbij een boer met een tractor een politiepaard aanreed. De politie wil er niets over zeggen. Het Britse lagerhuis heeft Labour-politicus Lindsay Hoyle gekozen tot nieuwe voorzitter. De 62-jarige Hoyle was al vicevoorzitter onder John Burko, die na 10 jaar stopt. Burko werd in binnen- en buitenland bekend door zijn markante optreden tijdens debatten. Hoyle begint woensdag op de dag dat het parlement wordt ontbonden vanwege de verkiezingen. Het weer, vannacht mogelijk wat regen en in opklaringen kans op mist. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Overdag bewolkt en later vooral in het noorden regen.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 can't hide. You and me gonna touch the sky. Pop along if you feel like along if you feel like happiness is the truth. Pop along if you know what happiness is you. the fact day. Walked into the door.